Vlucht 1203. Nog een klein half uur, dan komt ze weer aan. Dan haal ik mijn liefste, omhels haar spontaan. In gedachten zie ik haar, een lach om haar mond ik wou dat ze nu al voor me stond. Mijn lief, kom weer terug met vlucht 1203. Wat voel ik me blij om haar weer te zien. Terwijl ik zachtjes zing, ga ik de aankomst houden wacht tot het vliegtuig is geland. Vlucht 1203. Ik keek op de klok, toestel was over tijd. Ik vroeg aan de balie, waarom zijn ze zo laat? Men zei ah, misschien zijn ze later gestart, want ze hebben daar een noodweer gehad. Ik ging toen naar buiten en liep naar het hek, zag het licht van het vliegveld boren door de donkere. Op zoek naar mijn liefste, waarvan ik veel hou. Waarom is 1203 toch zo laat? Vlucht 1203. En toen kwam het bericht via de luidsprekers. Willen alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien. Nooit zal ik haar mijn liefde meer zien. Dan heerst er paniek, ik voel me zo ziek. Ik ben machteloos, ik heb zo'n verdriet. Nu is ze op reis naar het paradijs, mijn liefste van vlucht 1203. Vlucht 12.